Dat heeft president Ahmadinejad gezegd in een interview met Nieuwsuur, de nieuwe actualiteitenrubriek. De vrouw, Zagra Baghrani wordt beschuldigd van banden met een verzetsbeweging en van cocaïnebezit. Ze kan daarvoor de doodstraf krijgen. Ahmadinejad zegt de vrouw niet als Nederlandse te beschouwen, omdat ze in Iran is geboren. In Congo zijn dit weekend twee zware scheepsongelukken gebeurd... waarbij mogelijk honderden mensen om het leven zijn gekomen. Gisteren brak op een rivier in het zuiden brand uit op een overvol schip. Volgens ooggetuigen konden maar enkele mensen zich in veiligheid brengen. Vandaag raakte in het noordwesten van Congo een schip een rots en verging. Daarbij zijn waarschijnlijk 70 doden gevallen. De grote Prins prijs gaat dit jaar naar een Algerijnse uitgever. De prijs, waar een bedrag van 100.000 euro aan is verbonden, is bedoeld voor kunstenaars en denkers uit onder meer Afrika en Azië. De winnende uitgever, Barzak Editions, heeft volgens het Prins Klaus Fonds een nieuwe generatie Algerijnse schrijvers een kans gegeven. De uitgeverij werd geopend in 2000, toen Algerije een gewelddadige periode achter de rug had en veel Algerijnse schrijvers emigreerden. De Nederlandse hockeydames hebben de halve finale van het wereldkampioenschap bereikt. Oranje won met 2-1 van Duitsland. De Nederlandse treffers kwamen van Maartje Palme en Kim Lammers. Door de winst op Duitsland zijn de hockeysters zeker van de eerste of tweede plaats in de pool. Nederland sluit de poolfase dinsdag af tegen Japan. Het weer vannacht helder en droog, het koelt af naar 7 graden. Komende dag zonnig, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe en het wordt 20 graden. Maar door een stevige oostenwind voelt het frisser aan.